Het is een stap in de goede richting, zegt hij, maar gerust is hij pas als de uitdieping van de Westerschelde ook echt is begonnen. De provincie Zeeland is gigantisch teleurgesteld, maar legt zich wel neer bij het besluit. President Obama geeft het bedrag dat is verbonden aan de Nobelprijs voor de Vrede aan goede doelen. Een definitieve bestemming weet hij nog niet, maar meerdere goede doelen zullen geld krijgen. Obama krijgt 10 miljoen Zweedse kronen, een kleine 1 miljoen euro. De president neemt de Nobelprijs op 10 december zelf in Oslo in ontvangst. In Maastricht dreigt een man zichzelf op te blazen in een huis aan de Meersenerweg. Hij zou uit de woning worden gezet vanwege overlast, maar toen de politie aankwam draaide hij door en sloot zichzelf op. De man zegt dat hij twee explosieven heeft. Onderhandelaars van de politie proberen de man van zijn plan af te brengen. De politie van Delfzijl zegt dat ze met de arrestatie van vier jongens 130 winkeldiefstallen heeft opgelost. De jongens zijn tussen de 10 en 13 jaar oud en hadden het vooral voorzien op snoep, sigaretten en frisdrank. De hoofdverdachte is 12. Hij wordt mogelijk vervolgd. De rest krijgt een taakstraf via bureau HALT. De film De Storm heeft de status van platina film bereikt. Dat betekent dat meer dan 400.000 bezoekers hem hebben gezien. De film draait nu drie weken in de bioscoop. De Storm gaat over een jonge vrouw die tijdens de watersnoodramp van 1953 op zoek gaat naar haar verloren baby. Jong Oranje heeft ook zijn tweede poolwedstrijd in de EK-kwalificatie gewonnen. In en tegen Finland werd het 1-0 door een doelpunt van PSV-verdediger Erik Pieters...